Verder schijnt de zon en blijft het droog. Het is vandaag zo'n 11 graden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad is de A7 Zaandam richting Hoorn dicht tussen af het en Hoorn.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 moet met het NOS Journaal. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen... krijgen vier maanden uitstel. Dat heeft staatssecretaris Wiebes beloofd aan de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD... hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst. De getroffen belastingbetalers krijgen op 1 maart een naheffing van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. PvdA-politici moeten van het partijbestuur verplicht een kwart van hun werktijd de straat op. Het bestuur wil dat landelijke, regionale en lokale politici vaker in gesprek gaan met mensen thuis, op de werkvloer en in buurten. Staat in een rapport dat een commissie vanmiddag presenteert. Die commissie was gevraagd hoe de PvdA een einde kan maken aan het machteloze gevoel van burgers. Drie Amerikaanse matrozen zijn in de Turkse stad Istanbul aangevallen door een groep mannen. Een van de Turkse aanvallers riep dat Amerikanen moordenaars zijn en dat ze weg moeten uit Turkije. Op een filmpje is te zien dat de drie worden bespoten met rode verf en dat omstanders proberen zakken over hun hoofden te trekken. De slachtoffers wisten daarna te ontsnappen. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven. De vrouw die samen met Lisanne Vroon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Ze is bijna twee weken geleden begraven. Twee werken van kunstenaar Andy Warhol hebben op een veiling bij Christie's in New York ruim 121 miljoen euro opgebracht. De werken zijn Triple Elvis, waarop Elvis Presley met een pistool drie keer is afgebeeld, en Four Marlins, waarop de acteur Marlon Brando vier keer is te zien. De twee werken hingen lange tijd in Duitse casino's. Aan wie ze zijn verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer nog, de dag begint vooral in het noorden.